Michel Koenen met het NOS-journaal. De voorzitter van de klimaattop in Dubai is door uitspraken opnieuw in opspraak gekomen. Sultan Al-Jabbar zei dat er geen scenario is waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot anderhalve graad beperkt. VN-chef Guterres zegt dat die opmerking neigt naar klimaatontkenning al nou, Jabber zegt dat hij verkeerd is begrepen. Hij lag al onder vuur omdat hij CEO is van een oliebedrijf. al Jabber gelooft erg in CO2-opslag om op die manier door te kunnen gaan met fossiele brandstoffen. Het Israëlische leger voert grondaanvallen uit in de hele Gazastrook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza. Maar volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op. In en rond de zuidelijke stad Gaan Yunis wordt de Palestijnse bevolking al dagen opgeroepen om te vertrekken. Bij een woningbrand in Bruinisse in Zeeland heeft de brandweer zich teruggetrokken vanwege vuurwerk. De brandweer was groot uitgerukt voor een brand in drie woningen. Maar omdat duidelijk werd dat er op zolder van een van die woningen vuurwerk lag, stopte de brandweer met blussen. Huizen daarnaast werden ontruimd en er werd verder geblust met een bluskanon op afstand. Het vuur is nu onder controle. De sneeuw heeft volgens Rijkswaterstaat nog niet geleid tot problemen op de weg. Plaatselijk kan er zo'n 5 centimeter vallen. En vannacht gaat het vooral in het noorden nog sneeuwen. En door de sneeuw schrapte KLM gisteren uit voorzorg tientallen vluchten. En ook vandaag wordt er minder gevlogen. Het gaat om ruim 40 retourvluchten binnen Europa. ook delen van Midden- en West-Europa kampen nog met de gevolgen van zware sneeuwval. Zo is in het zuiden van Duitsland veel sneeuw gevallen. Net als in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Polen. Het weer hier, de sneeuw die trekt langzaam naar het noorden. Er kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. De temperatuur die ligt rond het vriespunt.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 Dat je mij ging laten lopen. En dat je hart. Het was al over nog voor het begin, maar waar moet ik heen met al mijn dole zonder jou? Voelt zo raar, en het lijkt alsof de wereld nu vergaat.